Levi van Eck met het NOS-journaal. De burgemeesters van de vier grote steden doen een dringend beroep op het kabinet... om de terrassen toch te openen. Ze reageren op het besluit in het katshuisoverleg... om de coronaversoepelingen minstens een week uit te stellen tot 28 april. De burgemeesters herhalen hun standpunt dat het met mooier weeropkomst... steeds moeilijker wordt om het samenkomen van mensen buiten onder controle te houden. Gecontroleerd terrasbezoek kan volgens hen juist besmettingen voorkomen. Belangenorganisaties voor de horeca en winkeliers zijn teleurgesteld... dat de coronaversoepelingen zeker een week zijn uitgesteld. Volgens Koninklijke Horeca Nederland kan de horeca echt veilig en verantwoord open. Winkeliersvereniging In Retail zegt dat eerdere berichten over versoepelingen juist wat hoop hadden gegeven. De ziekenhuizen reageren opgelucht op het uitstel. Israël zegt achter een storing te zitten in een Iraanse atoomfabriek. Vanochtend viel in de fabriek in de stad Natanz de stroomvoorziening uit. Iran spreekt van nucleair terrorisme. Volgens Israël was het een cyberaanval van de geheime dienst de Mossad... en is het Iraanse kernprogramma grote schade toegebracht. De Spaanse kustwacht heeft in de buurt van de Canarische eilanden... bijna 25 migranten van een boot gehaald. Vier waren al overleden. De rest is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vorige jaren waagden zeker 22.000 migranten de gevaarlijke overtocht van Afrika naar de Canarische eilanden. Boven de Wadden is ook een derde container geborgen van de Baltic Turn. Dat vrachtschip verloor woensdag vijf containers. Twee werden snel gevonden, waaronder eentje met aceton. In die container van vandaag zaten houtvezels. Het weer tot halverwege de nacht is het grotendeels helder. In het binnenland gaat het licht vriezen. Later vannacht is er meer bewolking met ook kans op een winterse bui.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 Het is een nieuw album van Al Groomer Khan. De Duitse meneer die eh, toch hele ja, mystieke muziek maakt. Een heel eigen sfeertje en dat is eigenlijk al jaren zo. Eh, al Groomer Khan is eh, inmiddels eh, goed in de 70. Um, ehm, ehm, goede gezondheid mag ik hopen. Ik, eh, spreek hem natuurlijk niet. Maar ehm, het is al jaren muziek en boeken. je kan het allemaal terugvinden op zijn eigen website. algroomerkhan.de Ja, daarna komt Oliva. Oliva die heeft ook een eigen website. Bandcam.com. Oh, ja, je vindt het allemaal terug op de playlist van Peaceful Radio Show 1433. En die staat op de website peacefulradio.info. Wonder World heet het nieuwe album van Oliva. En dan krijgen we een hele mooie single. May You Walk in Peace. En dat... Eh, die titel krijgt ook dit programma mee, vind ik. En dus voor van Wolfshard, is ook een Duitser. En die maakt eigenlijk American Native Music. Wel eigenlijk wel bijzonder. Die combinatie. Ehm, en dan eens even kijken, wie krijgen we nog mee? Gladys komt langs. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer een heel fijn. Want het is hele mooie muziek. En we sluiten af met een goede bekende van ons. Die al jarenlang muziek maakt. Aolia. Dat was een van de topartiesten van het Nederlandse New Age muzieklabel Oriana Music.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 And the sun it shone most glorious, to Lisbon we were bound, where the hills and valleys dated with the pretty maidens about. can't. yellow hair. Men's clothing I'll put on, and I will go along with you, and I'll be your serving man. And when it is your watch on deck, your duty I will do. I'll brave the field of battle, love, so I can stay with you. But your pretty little fingers are both long and small, and your waist it is too slender now to face the cannonball. For the cannons they do rattle and blazing bullets fly, and the silver trumpets they do sound to drown. Yeah. piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness.